lead eigenlijk een heel dramatisch lied aan het eh, begin van een eh, nieuwe zondagmorgen bij GoFM. Een prachtig nummer. Jawel, van Klaatu, A Routine Day. Dat we er vandaag niet van gaan maken. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Goedemorgen, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur en ik hoop je oren te verwennen met heerlijke muziek en interessante onderwerpen, want daar gaan we natuurlijk ook over bij eh, GoFM. Dus stay tuned! Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. best wel een heel zwoel nummer voor de zondagmorgen, eerlijk gezegd. <laughs> Ja, toch? Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. En voor een eh, prachtige van Peter Gordon uit 1966 alweer. Je hoorde Woman. Straks gaan we het hebben over eh, ja, de monumentendagen, want die komen er ook weer aan over een tijdje. En we gaan het dit jaar hebben over eh, levende monumenten. Daarover krijg je straks meer informatie hier bij GoFam in de show. Dus blijf lekker luisteren. Want dan weet je ook weer wat daar te verwachten valt. En intussen prachtige muziek van Take That.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 Can't you find, Can't you find a little room inside? time that you came back for good. Go FM. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But We raken tamelijk uh, ontspannen hier zo bij uh, GoFam. We zijn lekker aan de koffie met eh, roze koeken. En ja, dan ontspan je wel lekker. Met muziek van onder andere dus deze Sam Smith. To goat at Goodbyes. Terwijl we nog een dik anderhalf uur te gaan hebben hier bij GoFam. Verder hoorde je Take That en Back for Good natuurlijk in de show. Fijn dat je erbij bent en dat je ons eh, gezelschap houdt. Eh, gezellig ook. Ik ga straks eh, ook nog wat vertellen over de agenda van de komende dagen. Want misschien is er wel iets te doen waarvan je denkt... hey, dat is leuk. Maar je kunt ook natuurlijk alvast naar onze website... want daar staan allerlei activiteiten bij de agenda. go-rtv.nl Dat is trouwens een hele fijne nieuwssite van de regio. Kijk daar maar eens op. go-rtv.nl I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you. Lay someone now and forever. Let it be me each time. So never leave me lonely. Tell me you love me only, and then. silence prevail for lovers when we knew it never So what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for Heb je dat ook als je aan Shirley Bessie denkt? Dat je dan denkt aan veel lawaai en eh, pluimen en zo. Boa's. Grote gebaren en eh, veel muziek. Nou, komt wel samen in dit prachtige lied, hè? Never, never, never op deze zondagmorgen bij Go. Beetje sombere morgen. Hoewel, het gaat wel. Het wordt eh, straks wel een beetje regenachtig. Helaas, eh, de vooruitzichten zijn somber. Laten we het eh, zo zeggen. het gaat straks een beetje regenen. En de temperaturen zijn niet echt hoog vandaag. Dat is wel jammer. Ik had meer verwacht, eerlijk gezegd, van deze lente. Maar ja, misschien komt het nog. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Oh ja, wat hoorde je nog meer voor moois? Een hele antieke uit 1960 van de Everly Brothers. Je hoorde Let It Be Me. Over een paar minuten gaat mijn collega Herman de Bruin praten met eh, Marina Hazeligger. Zij is persvoorlichter eh, van Nederland Monumentenland.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 Ik ga het vragen aan Marina Hazeleger. Ze is in de uitzending persvoorlichter van het Nederlands Nederland Monumentenland. Marina, welkom. Dank u. Eh, ja, eh, zeg maar, levend erfgoed, eh, die monumenten die leven toch allemaal niet? Nee, nee, klopt stenen leven natuurlijk niet. Eh, maar er zijn meerdere vormen van erfgoed. En levend erfgoed is dan eh, wat we bedoelen met immaterieel erfgoed. En immaterieel erfgoed is eigenlijk, dat zijn de tradities en de gebruiken die wij ons eigen maken en die wij aan eh, de volgende generatie doorgeven en die mhm. dat weer doorgeven. Dus het is iets wat leeft eh, maar wat ook door de tijd heen weer verandert, omdat iedereen zijn eigen twist er weer aangeeft. Ja, eh, heb je een voorbeeld van zo'n levend eh, monument? Of is dat gewoon alles wat, dat we het moeten koesteren en moeten bewaren en dat het levend moeten houden? Nou, dat, dat laatste sowieso natuurlijk. Ja. <laughs> Ehm, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de molenaar, die zijn, zijn ambacht, hè, hetgeen wat hij doet met molenwerken. Hij heeft het molen, het molen, de stenen zijn eigenlijk is het monument. Maar het levende erfgoed wat hij uitvoert, dat is zijn ambacht. Eh, open monumentendag, maar het is in het hele weekend. Ja. Eh, er zijn steden die niet, bijvoorbeeld niet op zondag eh, geopend zijn, niet alleen zaterdag zijn, mhm. maar het is in principe het open monumentendag weekend in heel Nederland. En alles bij elkaar hebben we zo'n 18.000 vrijwilligers door het hele land die dan hun beste beetje voorzetten. We gaan voor het eerst in de geschiedenis de vrijdag voor het Open Monumentendag weekend gaan we groot landelijk openen. Dus we hebben echt een, eh, een, een aftrap van het weekend. En dat gaat in, eh, in Zwolle gebeuren. Ja. Ehm, nou, op het Grote Kerkplein. Dus het is, uh, het is weer, daar, daar, zijn, hè, daar, moet een heel programma komen. Daar zijn we weer in volle bezigheid om dat, om dat allemaal op poten te zetten. Want al die vrijwilligers zijn nog bezig met de laatste voorbereidingen voor hun eigen monument, denk ik. Ja, uiteraard. Dat, eh, dat begint nu en dat, dat loopt eh, ja, tot en met eh, de laatste dag nog voor het weekend dat alles in gereedheid wordt gebracht. Ja. maar die publieksopening, dat, dat, zegt, dat, dat zegt het woord al, daar kan het publiek ook bij zijn. Zeker, dat is voor iedereen toegankelijk. Het is gratis, dus dat is echt een leuk uitje om, om naartoe te gaan. Dat is op vrijdag 8 september. Het is al de 37e editie van de Open Monumentendag. Dat klopt, ja. ja. Is dat in de loop der jaren veranderd, gegroeid of, of hoe moet ik dat zien? Ja, het is zeker gegroeid. Ehm, en eh, de organisatie eh, is ook eh, is veranderd. Er zijn meer handjes bijgekomen. En we worden eigenlijk steeds groter. En ook deze landelijke opening was voorheen ook niet. Dus het is mhm. eigenlijk al jarenlang dat we elke keer groeien. Ja. En om die monumenten toch duidelijk naar voren te brengen dat dat ons erfgoed is en dat we daar zuinig op moeten zijn. Absoluut. Dat is het doel van, het hele, van de hele exercitie. Ja. Dat, ehm, dat mensen, uh, nou, hè, de drempel is heel laag om binnen te komen. Het is dus gratis mm entree, 5000 monumenten in heel Nederland. Dus er is altijd wel iets in de buurt eh, waar je naartoe kunt. Ja. En eh, het idee is dat je dan de, de schoonheid ervaart van, van het erfgoed. En dat je je realiseert, dat er cultureel bewustzijn ontstaat. Dat je realiseert dat we ervoor moeten zorgen dat we er zuiniger moeten zijn. Dat we het moeten beschermen, omdat het behouden moet worden voor volgende generaties. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Um, zijn er al eh, eh, eh, op de sociale media wat te zien van de steden die Monumentendag organiseren? Of zijn we daar nog iets te vroeg voor? Is wel vrij vroeg. Mhm. Ehm, op de website openmonumentendag.nl, daar staan al heel veel monumenten ingeladen, zo noemen we het maar. Maar de komende maanden dan komt daar steeds meer bij, want het zijn allemaal lokale comité's. Dit, yeah. zijn een landelijke organisatie, maar er zijn 300 lokale comité's die dit organiseren. En dat, eh, dat bestaat voor een groot gedeelte uit vrijwilligers. Dus die, eh, eh, die zijn vaak, komen ze gedurende het jaar, komen, komt alle informatie beschikbaar. En ook welke monumenten en wat er precies gaat gebeuren in en om die monumenten. Daar zijn al die vrijwilligers nu eigenlijk vanaf nu heel hard mee bezig om dat ja. voor september klaar te krijgen. Dus. En dat komt al allemaal op die website te staan? Ja hoor, ja. is dat de website monumentenland.nl? Nee, dat is www.openmonumentendag.nl. Dat is de website waar je er moet zijn. En 1,3 eh, miljoen bezoekers eh, jaarlijks, of worden dat er elk jaar toch meer? Worden er elk jaar meer. Nou, ja. dan moeten we even afwachten wat het dit jaar wordt. Maar op 9 en 10 september kunt u de monumenten bezoeken met het thema levend erfgoed. En we gaan kijken hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen met al die vrijwilligers die dat allemaal moeten organiseren.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 So long, it was so long ago, but I still. the blue stenen van onder naar boven een muurtje gebouwd. En binnengebleven door schade en schande in iemand veranderd die niemand vertrouwt. Zich niet durft te geven wat ik niet durf te zoeken, komt uit onverwachte hoeken naar mij. Ik word wie ik ben. gescheiden zijn ze, de twee heren Nick en Simon. Voor sommigen is dat een zegen, voor anderen is dat een hele aderlating. Je dus deze twee heren uit eh, Volendam en Gek van Geluk. En een nog mooier eh, lied over geluk ervoor van Gary Moore. Still got the blues for you. Het zal je maar gezegd worden. Het zal maar tegen je gezongen worden. <laughs> Ja, dat is prachtig. Dus en daarom in de show hè, vandaag. Ehm, ik beloofde je iets te vertellen over onze website en eh, onze agenda. En ja, onze agenda bevat heel veel nieuws en tips voor Koningsdag komende donderdag. Ehm, er zijn heel veel activiteiten in de regio. En op onze website, bij de agenda, vind je een heel scala aan ontzettend leuke activiteiten. Ga er maar eens naartoe. go-rtv.nl en dan naar agenda. En surf dan even naar donderdag. En daar vind je alle activiteiten in de regio zo'n beetje op een rijtje. because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in. as the stars. so it couldn't be no but try as hard as I might do I don't know why you get to me in a way I can't describe words mean so little when you look up and smile I don't care what people say to me I'm more than a child oh Claire lekkere muziek op deze zondagmorgen, jawel. Ehm, muziek van Gilbert O'Sullivan. Oh, Prachtige herinnering. En Claire. En daarvoor ja, toch wel iemand die hele mooie liedjes heeft gezongen. En aardig wat speelfilms op haar naam heeft staan. Doris Day. Oh nee, zing dan Doe maar wel eens. Hè. Maar goed, eh, zij zong hier toch wel I'm in the mood for love. Waarvan er wel honderd verschillende uitvoeringen zijn. Maar wij kozen vandaag voor de meest zwoele van deze vrouw uit 19. Hou je vast, 52. Dat aardig tegen het einde van het eerste uur van de show schiet de tijd op zich, Zeker als je er zin hebt, hier zo bij GoFab. Lekkere muziek en goede koffie, dus dat zit helemaal, dat zit helemaal goed vandaag. Masquerade op jouw radio. Go. Guardian Angel. Kom je er net bij? Goedemorgen, welkom bij de show. Duurt tot 12 uur. I I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return. And things will never be the same. the words that show I sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Bottom van Masquerade uit Duitsland. En eh, Guardian Angel aan het einde van het eerste uur van de show. Ehm, we gaan even pauzeren. Stukje muziek natuurlijk nog. Tot eh, aan het nieuws en wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met de lekkerste muziek in de regio meteen dus. En een reportage van Jeroen van Gent, want hij ging eh, de straat weer op met zijn microfoon en vroeg aan u van alles en nog wat. En wat hij u vroeg, dat hoor je straks over een minuut of eh, tien of zo. Dan ga ik het je eh, vertellen, het een en het ander onthullen. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. En tot die tijd hoor je onder andere George Michael en Jesus to a Child.